Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. NASA heeft de ambitie om weer mensen op de maan te zetten met zeker een jaar uitgesteld. De Amerikaanse ruimteorganisatie verwacht op zijn vroegst vanaf 2025 maanlandingen uit te voeren. Oud-president Trump had eerder 2024 als deadline gesteld. De belangrijkste reden voor de vertraging is het juridische gesteggel over de nog te bouwen maanlander. Zoals SpaceX van Elon Musk als Blue Origin van Jeff Bezos willen die bouwen. De miljardenorder van NASA ging naar SpaceX, maar daarop zette Bezos naar de rechter. In Papendrecht in Zuid-Holland is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident in een flat. Daarna sprong hij van de derde verdieping van de galerij flats om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen van een man niet levensbedreigend. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Op een veiling in de VS heeft een originele Apple 1 computer uit 1976 400.000 dollar opgeleverd. De computer is hoogstpersoonlijk in elkaar gezet door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak. Apple 1 computers zijn zeer zeldzaam. Er zijn er maar 200 van gemaakt. Van het gevelde type zijn er maar zes. Het weer in het zuidoosten kan het licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud en in het noordwesten kan wat regen vallen. Overdag in het noorden kans op wat motregen.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 You know it's just. handle me But I'm a bit too much I'll burn all the place down Cause I'm too fucking hard Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia ah. They wanna arrest me but I was just having fun I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs They ask me why so hot Cause I'm Italiano Oh mamma, mamma mia Bet your love on me I'm on my knees mamma, mamma mia. command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on mamma mia like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Might check one, two. Shut them down in the club where the Playboy does, so they all get loose, loose.